Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Met de zon laag aan de hemel. Nog een beetje zitten voorwerpen in de weg, bomen, soms andere auto's. Hij is er wel de zon. Hij gaat ook wel weer weg vandaag trouwens. <laughs> ja, het wordt allemaal bewolkt en regenachtig. Maar tot die tijd een spannend muziekje. En daarvoor heb je ook de Slam Mix Marathon. En dit is goed, hij zich. Met naam als Sam Veld, Beldenzoli, Sirbel. Allemaal de komende uren bij Slam. En nu een uur lang in de mix. Joshua Robbie, goedemorgen. Joshua Bobby in de mix bij Slam. Bijzonder eh, nieuwtje deze morgen. Het is het meest gelezen bericht deze ochtend. Het gaat over menselijke bevruchting. In de ruimte is dat blijkbaar niet vanzelfsprekend. Dat wel een klein beetje eh, mogelijk, maar het gaat niet vanzelf allemaal. Dat zeggen eh, onderzoekers van de universiteit en het Australische Adelaide. Door het gebrek aan zwaartekracht blijken spermacellen gedesoriënteerd te raken. Die hebben geen idee meer wat eh, boven en onder is. Op zich vind ik dat al bijzonder voor zo'n heel klein, eh, heel klein draadje, zo'n heel klein zwemmertje, toch? En dat is het mooie van het leven, hè? En jij en ik hebben allebei iets gemeen. Namelijk dat we allebei ooit die strijd hebben gewonnen met het zwemmen. Dat is toch bijzonder? Van al die honderdduizenden kansen die er waren, zijn wij en jij gelukt. En ik. Ah, gelukt. <laughs> ja, wel toch. Ja. Hey, goedemorgen. Dit is de Mix Marathon. Onversneden en onvervalst. Ach, dit is lekker hè, zeg. Joshua Robbie. Een uur lang in de Mix Marathon. kolo, oda, ose, baby, yeah, bessie, mommy, te, amese, baby, kolo, oda, ose, baby, yeah, bessie, mommy, te, amese, baby, kolo, oda, ose, baby, yeah, bessie, mommy, te, amese, baby, kolo. Shawty do it, so we see the money money gon, gone. When we enter the club, she going crazy. She wanna come to my section, wanna put it all on me. Jouw bericht altijd welkom in de Slam-app. Vinden we leuk om te krijgen. Onder andere Harjo laat weten dat hij zit te luisteren. Hij heeft een eh, nieuwe wagen waar DAB Plus op zit. Dus hij kan ons overal ontvangen. Dat is lekker. Ja, in de Randstad Limburg op FM. Maar als jij in Friesland, Groningen wil luisteren of Zeeland... kan ook, ja. Maar dan moet je even een DAB Plus radio hebben. Gelukkig heeft iedere normale wagen dat tegenwoordig wel. En de tops eh, zegt... Goedemorgen, fijne gozer. Zin in de Mixmarathon. Nou, dat is mooi, hij is begonnen namelijk al. En iets waar ik eh, wat minder zin in heb trouwens. Dat geldt voor jou denk ik ook. Ik bedoel, eh, extra tijd is altijd lekker. De wintertijd, want je wint er tijd mee. Maar eh, de zomertijd, dat is een uurtje opsnoepen. En ik lees dit net, maar blijkbaar is dit zaterdag op zondag alweer het geval. Ik dacht dat dit eh, pas over een paar weken was of een paar maanden of zo. Maar de zomertijd gaat in komende zaterdag op zondag. En dat betekent een uurtje de klokken vooruit. Oftewel, je verliest een uur. Gierig. Ja. Nou, gelukkig Mix Marathon in de mix. Joshua Roby. Hier bij die grote slam. It's all that I want. can feel your eyes on to you now. I'm addicted. I'm addicted. I'm addicted. I'm addicted. I'm addicted. Joshua Robbie in de mix bij Slam. Uur 2 van de Mixmarathon die 24 uur lang doorgaat. Oftewel nog eh, genoeg te doen vandaag. Lekker. Dus even kijken naar de wegen. Vertraging op de A1 richting Hengelo. Vanuit eh, Duitsland voor Hengelo. Daar is de oprit dicht. 8 minuten. A4 Den Haag, Amsterdam voor Zoeterwoude Dorp. Eerder een ongeluk gebeurd. 13 minuten. Langzaam rijden of langzamer rijden over 8 kilometer. En de A30 Barneveld-Ede voor Lunteren. De weg is dicht. Een flitser op de A1 richting Hengelo bij 157.0 en de A35 Enschede-Hengelo bij 69.2. Nou, voor de rest nu nog zondag in het land, 9 tot 10 graden. Het is, eh, ja, was krabben vanmorgen, dat zal snel klaar zijn trouwens. Vanmiddag helaas regen vanuit het westen. En die regen die blijft het weekend wel redelijk hangen, helaas. Laten nou, even kijken naar de berichten. Lars laat weten, Slam officieel weer goed bezig. Wat is er beter dan eh, Slam uit de speakers van mijn werkbus en zon op mijn poren. En eh, Remco die zit te genieten van de mixmarathon Marathon en die gaat morgen naar Toxic Fetish Party zelf een setje draaien. En een setje dragen waarschijnlijk, denk ik. En Mark heeft nog een goede over de zomer-wintertijd. Eh, eh, met de klok vooruit verlies je niet een uur. Je wint weer een uur, want je komt eh, dichter bij de mixmarathon van komende vrijdag. Wat een slimme redenatie, Mark. Je hebt helemaal gelijk. Mijn fout. So make you follow me go. My girl, I feel to give you good luck. I want to touch you, press you, want to invest. I don't think why you play you, make that ball you. Girl, don't wanna waste your time. Feel like it when you twist and whine it. The way you twist and burn it, burn it. Baby, don't Dus, eh, de Bijbel is het geen goede vrijdag, maar het is wel een goede vrijdag. De zon die schijnt deze ochtend nog. Mix marathon op je oren. Het leven is allemaal niet zo slecht. Hey, goedemorgen, mijn naam is Thomas en dit is de set van Joshua Robbie. Een van de leukste dingen die ik deze week heb meegemaakt... is toch wel, denk ik, dat ik een fiets heb gevonden op straat. Ja. Ik heb het niet gejat of zo. Er stond de fiets opeens eh, tegen een container aan in Amsterdam bij mij voor de deur. En ik zat te denken van ja, eh, is die van iemand? Nou, het was ook een beetje een gare fiets, maar het was wel gewoon een fiets die werkte. Remmetjes werkte. Ik ging erop zitten, een klein stukje fietsen door de straat heen. En ik denk ja, als iemand dit ziet, dan kan iemand ook nog zeggen, hé, hey, die van mij. Maar eh, nou, zo snel mogelijk lekker uh, mijn berging ingeramd, die fiets. Wat een gratis fiets bij de container. Ja, het is wel eentje. <laughs> is Stel voor je zou een fietsen, eh, fietsen fetish hebben. Dan zou je er niet mee willen trouwen. Maar het is een prima dingetje, weet je wel. Mix Marathon op je oren. 9, Sam Veld. Zometeen al 8, Cyril. En nu nog even een goed stukje. Joshua Robbie. fall. Don't play papas and mash up the dance hall. Crowd them on the receiving end, them a ball. Oh, them a ball for bass, my name, them a call. To in place with music, they want dance the all. The people, them a bring me super DJ for more. Because they love the way we play the hardcore. Them a jump and shout like a goal just score. Watch out, them bubble up on the dance floor. The vibe, them hot and the music wicked. We come to nice up the life where you live. Jump and shout and tell them be positive. Live the life you love, love the life you live. some a fool, never know the rules. They never devote to basement control. But ways we live to teach them, should actually make sure it's not the next victim in a killing. Cause we have the knowledge, of the and go college, yeah, plus in our history, I know economics, and we love music. Now when we bust up they got if a guy one test, for are in jacks after all. When we check it out, them brain Smile, small. Seven time right, seven time will fall. Don't play that bust on my shop, they dance hard. Crowd the party the receiving end, them a ball. Who them a ball for basement name, them a call through the place with music for one and for all. The people, them a baby super DJ for more. Because I love the way we play the encore. Them a jump and shout like a goal just score. Watch out, them bubbling on the dance floor. The vibes, them hot and the music wicked. We come for nice up the life we are live. Jump and shout and tell them be positive. Live the life you love, love the life you live. So think about my mama, them a big few, they tip and they pick off, they go and nobody if we live. If them a bad man, then nobody shoot dead all know they not them yard with them Bible a beg. But some a fool, never know the rule. They never they go to basement, just school. But we's willing to teach them, we actually make sure we not the next gaan is je radio op slam hebben aanstaan. Zin ons te kijken in uh, Yvonne Koldewijer Gate. Die heeft lange rechtszaak tegen Talpa aangespannen. Daar zou ze een tv-programma gaan maken. Op net 5, The Juice. Is nooit van de grond gekomen. Ze zou in eh, twee jaar tijd ongeveer 900.000 eh, euro daar gaan verdienen. En nu heeft ze Talpa voor de rechter gesleept omdat ze zegt dat ze nog doorbetaald moet worden tot 1 september 2027. Terwijl ze toch, eh, ja, ze zijn het niet meer aan het maken. En ze heeft dus al, komt ie, 230.000 euro gekregen in het begin van het ontwikkelen van het tv-programma. En Talpa heeft ook nog gezegd, weet je wat, het gaat me niet worden, dit gaat niet werken. 316.000 euro krijg je erbij. En zelfs daar neemt ze geen genoegen mee. Ze wil meer geld. Misar. <laughs> Hey, zometeen. Sirwal een uur lang in de Mixmarathon. Blijf erbij. Gezellig. Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.